Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Al snel gaat er weer een vereine naar Nederland, mogelijk maandag al. Dat zegt de leider van de repatriëringsmissie, politiechef Albersberg. Het vliegtuig zal ook veel persoonlijke bezittingen meebrengen. Vanavond komt in Garkov een gekoelde vrachtwagen aan vanuit Soledar, waar de onderzoekers verblijven. De vrachtwagen vervoert onder meer DNA-materiaal dat de onderzoekers donderdag kregen van pro-Russische rebellen. Ook stoffelijke resten die vandaag en gisteren zijn geborgen gaan naar Kharkov. Daar wordt een eerste forensische scan gedaan. Tot nu toe zijn er vier vluchten van Oekraïne naar Nederland geweest... met in totaal 227 kisten met stoffelijke resten. De laatste vlucht was vorige week zaterdag. Zwarte Zaterdag was in Frankrijk nog drukker dan in andere jaren. Rond 4 uur vanmiddag stond er nog 600 kilometer file. Aan het begin van de middag was dat meer dan 900 kilometer, een record. Tussen Lyon en de Middellandse Zee was het over een lengte van 100 kilometer langzaam rijden of stilstaan. Inmiddels begint het wel rustiger te worden op de Franse wegen. Ook in Duitsland, Italië en bij de tunnels in de Alpen was er veel op onthoud. Voor miljoenen Fransen, Duitsers en Italianen is vandaag de zomervakantie begonnen. De Groningse politie neemt afstand van een bericht op Twitter van een van haar medewerkers. Een rechercheur schreef vanmiddag dat hij de Gay Pride in Amsterdam een smerige vertoning vindt. De korpsleiding zegt in een reactie dat de politie zijn mening niet deelt en dat de medewerker erop zal worden aangesproken. De rechercheur, die ook een opleiding volgt tot predikant, heeft zijn omstreden tweet inmiddels verwijderd. Hij zegt dat zijn mening losstaat van zijn ambtelijk handelen als politieman. Het weer van het zuidwesten uit klaart het vanavond tijdelijk op. Alleen in het noorden en oosten vallen nog buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht trekken van het zuidwesten uit nieuwe buien over het land. Morgen is het in het westen overwegend droog met geregeld zon.